Een van die drones is eh, ingeslagen op de 20e verdieping van een flatgebouw in Moskou City. Moskou City is zeg maar een van de zakencentra van Moskou. Ook in het oosten van Oekraïne waren er droneaanvallen. Daarbij raakte één iemand gewond afgelopen drie maanden hebben meer mensen asiel aangevraagd in Nederland dan de periode ervoor. Volgens het CBS zijn het er bijna duizend meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook kwamen er afgelopen tijd meer familieleden van asielzoekers naar ons land. Het gaat vooral om familie uit Syrië, Iran en Eritrea. Via Thuisbezorgd kan je straks niet alleen een sushi of een hamburger kopen... maar ook een bathbomb of een bodyscrub. Ook Lush gaat samenwerken met de bezorgdienst. Volgens de eigenaar van Thuisbezorgd is het bedrijf al lang niet meer alleen een etenbezorger. En architecten zitten zonder werk. Volgens Nieuwsuur merken veel architectenbureaus inmiddels dat de bouw van huizen op veel plekken stil ligt. Sommigen hebben zelfs al mensen moeten ontslaan. De rentes zijn omhoog gegaan, de bouwkosten zijn enorm gestegen. Het beleid op het gebied van huurwetgeving en andere wetgeving eh, is enorm onduidelijk en, eh, en onvoorspelbaar. Dus en zo zijn er heel veel factoren die daar invloed op hebben. Een op de vijf bedrijven denkt dat het de komende tijd alleen maar moeilijker wordt... en dat ze dus misschien mensen moeten ontslaan. Krijg je nog het weer? Er vallen buien. In het noorden soms met onweer. Later breekt de zon wat vaker door en is het zo goed als droog.